Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Turkse luchtmacht heeft 18 Koerdische doelen bestookt in het noorden van Syrië. Daarbij zijn volgens het staatspersbureau zeker 160 militanten van de Koerdische IPG gedood. De aanval was gisteravond bij een dorp ten noorden van de stad Aleppo. IPG speelt een belangrijke rol in de coalitie die de VS heeft gevormd in Syrië... maar Turkije ziet de militie als een verlengstuk van de PKK. De Republikeinse Partij distancieert zich van de uitspraak van Donald Trump... dat hij mogelijk de uitslag van de presidentsverkiezingen niet accepteert. Wij respecteren de uitslag en de keuze van de kiezer, zegt de partij. Trump deed zijn omstreden uitspraak vannacht in het derde debat met democraat Clinton. Na afloop noemden de Republikeinse senatoren Trumps uitspraak onaanvaardbaar... en zeiden dat hij de partij geen dienst bewijst. Conservatieve commentatoren spreken van politieke zelfmoord. In Limburg worden de laatste tijd veel valse biljetten van 50 euro ontdekt. In de afgelopen twee weken kreeg de politie 32 meldingen. En normaal is dat één keer per week. Volgens de politie lijken de biljetten erg op elkaar en ziet het ernaar uit dat ze op dezelfde plaats zijn gemaakt. Orkaan Haima heeft in de Filipijnen veel schade aangericht. Elektriciteitsmasten zijn omgewaaid en huizen zouden zijn ingestort. Het aantal slachtoffers lijkt mee te vallen. Er zijn tot nu toe vijf mensen omgekomen door het natuurgeweld. Drie jaar na de verwoestende orkaan Haiyan lijken de Filipijnen nu beter voorbereid. Zo zijn veel kustbewoners geëvacueerd. Vorige maand zaten 510.000 mensen zonder werk. Dat is het laagste pijl in vier jaar, meldt het CBS. De laatste tijd daalt het aantal met ongeveer 13.000 per maand. Vooral 45-plussers vinden werk. Minister Asje van Sociale Zaken noemt het goed nieuws... dat de werkloosheid onder jongeren nu op het laagste niveau in vijf jaar staat. Het weer, het bewolkt en buien, vanavond klaart het op. Het wordt 10 tot 14 graden. Na een koude nacht met lokaal voorstaande grond is het morgenochtend op de meeste plaatsen droog. Morgenmiddag komen er weer buien. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Knopendijl 3 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten.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 You gotta have cake You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, rock star. go. be one. It's all boy, it's all good, it's all bueno, bene, bon.